De curatoren hebben op hoofdlijnen een akkoord met investeerde Procurus... die 30 tot 40 filialen wil overnemen. Voor het faillissement had de keten nog 141 winkels in Nederland. De investeringsmaatschappij kan nog niet zeggen hoeveel banen er verloren zullen gaan. In totaal werkten er 755 mensen bij de Free Record Shop. In België neemt Procurus alle 70 filialen over. De Nederlandse zakenman Frans van Anraad gaat in hoger beroep tegen de schadevergoedingen die hij moet betalen aan de slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. Van Anraat leverde in de jaren 80, ondanks een wapenembargo, grondstoffen voor gifgas aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. De zakenman zit een gevangenisstraf uit van 16,5 jaar vanwege de leveringen. Van de rechtbank moet hij 17 slachtoffers elk 25.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn advocaat zegt dat Van Anraad dat niet kan. Het aantal incidenten waarbij drugs in het spel zijn is vorig jaar opnieuw gestegen. Volgens het Trimbos Instituut verdubbelde het aantal de afgelopen drie jaar tot bijna 3000. Het Trimbos Instituut zegt wel dat het beeld van de stijging vertekend kan zijn omdat er nu nauwkeuriger wordt geregistreerd. In Nederland overleden vorig jaar drie mensen aan de directe gevolgen van ecstasygebruik. Dit jaar zijn dat er tot nu toe twee. Bij zorginstelling De Opbouw met vestigingen in Utrecht, Gelderland en Noord-Holland verdwijnen de komende jaren 500 tot 700 banen. Op dit moment werken er 5000 mensen. De instelling houdt zich onder meer bezig met ouderen, gehandicapten en jeugdzorg. Het is nog niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen. De leiding van de opbouw zegt te moeten inkrimpen doordat er minder geld van de overheid komt. Het weer. Veel zon, maar ook sluierbewolking. Het is zo'n 24 tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 6. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zalbommel 4 kilometer. Linkerrijstok is dicht vanwege het ongeluk met die vrachtwagen vanochtend. De A2 vanuit eh, Utrecht naar Den Bosch, dus in zuidelijke richting, is eh, nog helemaal dicht. Tussen het knooppunt Del en Kerkdriel. Vanwege datzelfde ongeluk. En dat blijft zo tot na de avondspits. Omrijden kan via Gorkum of als u vanuit Amsterdam komt via Den Haag, Rotterdam en de Moerdijkbrug. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendel en Gorkum 12 kilometer. En de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 5. De ook is dicht door een kapotte auto. A27 Utrecht-Breda eerst tussen Eveningen en Lexmond 4. En voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.